Clemens Peters met het NOS Journaal. President Obama heeft een brief aan het congres geschreven... dat het sluiten van de gevangenis op Guantanamo Bay is mislukt... doordat hij door zowel republikeinen als democraten is tegengewerkt. Hij schrijft dat de gevangenis eigenlijk nooit geopend had mogen worden... en dat de geschiedenis er hard over zal oordelen. Het Pentagon bracht vandaag nog vier gevangenen over naar andere landen. Er zitten nu nog 41 mensen vast op Guantanamo Bay. En op het hoogtepunt zaten er bijna 800. De nieuwe president Trump wil Guantanamo Bay openhouden. De milieubeweging is zwaar teleurgesteld dat het kabinet voorlopig geen extra kolencentrales gaat sluiten. Natuur en Milieu spreekt van een zwarte dag voor het klimaat. En volgens Greenpeace maakt het kabinet van Nederland een achterblijver in de strijd tegen klimaatverandering. Ook de Tweede Kamer had minister Kamp gevraagd om de laatste vijf kolencentrales te sluiten. Maar het kabinet stelt een besluit daarover uit tot na de Kamerverkiezingen. De man die dit weekend na zijn aanhouding in Amersfoort overleed... is gestorven aan een cocaïnevergiftiging. En niet door geweld, zegt de lijkschouwer. De arrestant, had wel letsel, maar dat kan volgens het OM heel goed zijn ontstaan... bij de poging om hem te reanimeren toen hij onwel was geworden. De man van 30 uit Nijkerk was er in zijn auto vandoor gegaan... toen de politie hem s'nachts wilde controleren. Na een achtervolging werd hij in Amersfoort aangehouden. Hij werd naar het cellencomplex in Houten gebracht en daar werd hij onwel. Later in het ziekenhuis overleed hij. Twee schilderijen die in 2002 uit het Van Gogh Museum werden gestolen... komen terug naar Amsterdam. Ze werden in september teruggevonden in Italië. Het gaat om Zeegezicht bij Scheveningen... en het uitgaan van de hervormde kerk te Nune. Na 14 jaar van omzwervingen lijken de twee werken... in redelijk goede conditie te zijn, zegt het museum. Ze zijn wel licht beschadigd en zitten niet meer in hun lijst. Vanavond en vannacht in het noorden warmer dan in het zuiden. Daar kan het vannacht min 6 worden. Morgen wolken, afgewisseld met zon, bij maxima iets boven nul.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 Een ander, eh, dat is nummer 3 op de lijst, is Paul Adams met Heavens. Dat is een wat ouder werkje. En ehm, uit 2009 geloof ik, maar dat, ja, dat komt dan op een gegeven moment tot mij toe. Ga er lekker voor zitten. Peaceful Radio heeft trouwens ook een internet radiostation. En dat gaat eh, gewoon 24 uur per dag gaat dat door. Steeds weer andere muziek. En dat kan je allemaal terugvinden op de website peacefulradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier.